uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. Het aantal bijstandsaanvragen was in maart meer dan de helft hoger dan in de maand daarvoor. Dat blijkt uit de gegevens van 179 gemeenten die Divosa heeft opgevraagd. Volgens de Vereniging van Sociale Diensten komt de stijging door de coronamaatregelen die halverwege maart zijn ingegaan. Om die reden verwacht Divosa dat het aantal bijstandsaanvragen in april nog verder is gestegen normaal gesproken is het aantal bijstandsaanvragen door het hele jaar door stabiel, zegt de vereniging. Grote farmaceuten hebben interesse getoond in een Nederlands onderzoek naar een antilichaam tegen het coronavirus en willen er miljoenen in investeren. Het antilichaam dat de onderzoekers van Universiteit Utrecht en Erasmus MC vonden, kan een infectie door het virus stoppen. Om er een medicijn van te maken en het op grote schaal te produceren is samenwerking met een farmaceut nodig. De politie is al een week op zoek naar een TBS'er van 43... die vrijdag niet terugkeerde in Assen na zijn onbegeleid verlof. De man kreeg in 2002 TBS voor het urenlang verkrachten van een jonge vrouw. Op zijn strafblad staan verkrachtingen, geweldsdelicten en meerdere inbraken. Hij wist al twee keer eerder te ontsnappen. Volgens het OM zat de man nu in het laatste deel van zijn behandeling. En de KNVB is opgelucht dat de voetbalbond door de rechter in het gelijk is gesteld. Kamper en de Graafschap waren naar de rechter gestapt om promotie af te dwingen. De nummers 1 en 2 van de eerste divisie vonden dat ze recht hadden om te promoveren... ondanks het besluit van de KNVB om dit seizoen geen clubs te laten degraderen of promoveren. Directeur betaald voetbal Gudde zegt dat de zaak alleen maar verliezers kent. Hij erkent dat de voetbalbond onhandig heeft gehandeld... maar hoopt dat er door de uitspraak nu een streep onder de zaak gezet kan worden. Het weer vanavond en vannacht koelt het flink af. In het binnenland tot iets onder het vriespunt.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 Dancing on the tailgates and raising a little cane. Rocking in the pasture Cadillacs, you can't put no hay bales in the back. It won't cross the creek or tow no heavy load. I don't like high rise, cluttering up my clear blue skies. Don't wanna be where the city's all that grows. Listen here, some are born with a silver spoon, and some come from the farm. Some have a ball in the mansion, but we get down in the barn. It's a life I love. Oh, oh, oh live till they bury me I can't get enough of, of, of dirt roads and dusty fields and the simple things Oh, and I take pride in everything I've got Cause I'm American born and country by the grace of God, yeah build a world of dreams on a big old piece of land. We're free to do anything we like. We're country, so we can. It's a life I love, and I'm gonna live it till they bury me. was dat geen binnenkomer of niet? Chris Kegel en Country by the Grace of God. Dit is de Nashville Radio Show. We zijn weer twee uur lang bij je. Jawel, we hebben weer heel veel leuke muziek voor je uitgezocht. Een heel mooi spotlight album. We gaan nog even naar de digitale brievenbus. De Nashville Spiegelplaat. Een nieuwe maandartiest. Kortom, bomvolle show. Volk, daar is het nu tijd voor geworden. Alhoewel deze zangeres maakt country, Americana en folkmuziek. Dit is Laurie McKenna en People Get Old. Someone said this wasted only on Spilled every last drop of time that summer in the sun. But daddy had a Timex watch, cigarette in his hand, and a mouthful of scotch. Spinning me around like a tilt a whirl on his arm. Houses need paint, winters bring snow. Kids, come on in before your supper gets cold. Collection plates and daddy's billfold, and that's how it goes live long enough, people get old. 2018 alweer. Laurie McKenna en People Get Old. En natuurlijk iedereen hartelijk welkom bij de Nashville Radio Show. En also eh, welcome to all our non-Dutch speaking listeners all over the world. Want dat zijn er inmiddels ook al aardig wat. Heinde en verre komt de muziek tegenwoordig vandaan. We worden elke week worden we plat gemaild met allemaal leuke nieuwe nummers. Dus blijf dat vooral doen. Hè. Info is ons e-mailadres waar je al je nieuwe leuke muziek of oude muziek naartoe kunt sturen. We gaan er naar luisteren wie weet hoor je het op een volgende playlist terug. Gaan we nu wat Bluegrass voor je draaien. Bill Clifton is dit en Silver Dew on the Bluegrass Tonight. The moon was softly shining on an old Kentucky home. fragrance of magnolia filled the air. A lonely girl was writing to her sweetheart all alone to say how much she wished that he was there. Silver dew on the bluegrass tonight. how it shines in the moon's silver light. As in days that used to be, how I wish that you could see silver dew on the blue grass tonight. that I'm wishing tonight. And you'll bring him back, I know, to the one who loves him so. Stars of love high above, shining bright. bluegrass tonight. Guide him home by the moon's silver light. Here is where he longs to be, for it's here that he can see silver dew on the bluegrass tonight. Silver dew on the bluegrass tonight contact the Nashville Radio Show at info at nashvilleradio.nl for your new music, request, and comment.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 Dangerous girls. I wish I'd left the women alone, but it's too late now, cause I think I'm gone. I got myself into this fix just because I tried to mix diesel slow dangerous curves. Be so small, dangerous curves.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 Heb je nu zelf een favoriete nummer of twee favoriete nummers van deze dames? Stuur het dan even op in een e-mail naar info.nsvoorradio.nl En wie weet hoor je het in een volgende show in mei terug. We gaan naar het Spotlight album. En ik ben blij dat ik dit album heb mogen uitkiezen tot Spotlight album. Want ik heb regelmatig contact met deze dame op Facebook. Ze is heel getalenteerd. Want naast dat ze zelf zingt, heeft ze nummers geschreven voor onder andere Luke Bryan, Allison Jackson, Lee Ann Womack, Randy Travis, Terry Clark. En op het laatste album van Reba McIntyre is dat zelfs een nummer waar ze aan meegeschreven heeft. Ze heeft in 2019 het album Faulkner County uitgebracht. Daar staan hele mooie nummers op en daarvan heb ik er twee voor je uitgekozen. Dit is I Can Be Your Whiskey en Old Flames Can't Hold a Candle to You. Dit is het Nashville Spotlight Album. Head pulled down, eyes on the floor. Every night you come back. lucky strike. I can be your whiskey, I can be your cigarette.